uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De Belgische terreurverdachte Mohamed Abrini heeft bekend dat hij de man met het hoedje is... die na de aanslag op vliegveld Zaventem ontsnapte. Het Belgische OM zegt dat hij bekende nadat hij met verschillende bewijzen werd geconfronteerd. Abrini werd gisteren opgepakt samen met anderen. Volgens het OM heeft hij gezegd dat hij zijn witte jas in een prullenbak heeft gegooid... en dat hij zijn hoed heeft verkocht. Een andere verdachte die gisteren werd opgepakt, de Zweet Osama Krayem was bij de aanslag op het metrostation Maalbeek. Bij de voormalige Lycra-fabriek van Dupont in Dordrecht is mogelijk tientallen jaren lang onveilig gewerkt. Dat meldt één vandaag. Volgens de redactie zijn er daardoor tientallen oud-medewerkers die miskramen of vruchtbaarheidsproblemen hebben gekregen. Zwangere vrouwen werkten zonder bescherming met giftige stoffen in de Lycra-fabriek. Dupont wist al in 1980 dat dit gevaarlijk was en dat het personeel ertegen beschermd moest worden. In een reactie zegt het bedrijf dat de vrouwen nooit gezondheidsklachten hebben gemeld. Honderden betogers zijn slaags geraakt met de politie in Parijs. De politie zette traangas in om de actievoerders uit elkaar te drijven. In het centrum van de Franse hoofdstad protesteerden tienduizenden mensen tegen de versoepeling van het ontslagrecht. Ook willen de demonstranten geen einde aan de 35-uurige werkweek. Ook op andere plekken in Frankrijk gingen betogers de straat op. Over het algemeen verliepen die demonstraties vreedzaam. Landen die veel asielzoekers opvangen moeten extra werk maken van het screenen van nieuwkomers op infectieziekten. Ook moeten ze extra vaccinatieprogramma's opzetten, vinden onderzoekers. Op een congres vandaag bleek dat onderzoekers in verschillende landen een toename hebben gevonden van infectieziekten, zoals HIV, schurft en infecties door bijvoorbeeld salmonella.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 Maar eh, Nederland is ook een vooruitstrevend land qua muziek. Leuk dat je nog steeds luistert naar de Euro Breakdown. Ik zal meteen even beginnen met een kleine overzicht van de nummers die we gehad hebben en niet gehad hebben. Nummer 29 tot en met 19 gok ik zo. Nou, dan gaan we naar nummer 29. Al. Nee, die staat, komt ie, al drie weken in de lijst. Dat is Vice featuring Afrojack met Hey. Op nummer 28 We Have and Chera met Get Up. Op nummer 27 Ellen Walker met Faded. En op nummer 26 Z en Alloway Black met Candyman. Op nummer 25 vinden we Birdie met Keeping Your Head Up. En op nummer 24 Matt Simons met Catch and Release. Al 12 weken in de lijst op nummer 23 Plug East met Sex. En nummer 22, X Ambassadors met Renegade. En op nummer 21, Little Mick featuring Jason Derulo met Secret Last Sound. En op nummer 20, Aluna George featuring Popka met I'm In Control. En we hebben hem net gehoord op nummer 19, Heaven, Finding Out More. Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dankjewel, Sander. Een lijstje en wij gaan de nummer 18 draaien van eh, deze week. Maar voor we dat doen ga ik hem eerst een klein beetje introduceren. Want eh, ik zie nu net pas dat het een eh, nieuwe binnenkomer <laughs> is. Handig als je de lijsten zelf niet maakt, dan krijg je dat. Hey, nieuw binnenkomer op nummer 18 deze week. de, de, ja, moet ik zeggen. Uit de Verenigde Staten komt deze beste man. En die heeft al eerder een uh, prachtig eh, nummer eh, klaargemaakt voor jullie. Maar ehm, ja, goed. dat, ging over See You Again van uh, Wiz Khalifa en Charlie Poort toen. dat hij... vindt, hoe hij ook alweer een Fasting en viewers Nou ja, in ieder geval. Eh, Charlie Poet eh, gaat het over. Die plaatst eh, namelijk vooral akoestische versies van hits op zijn YouTube-kanaal. Het brengt hem in januari 2012 op de Amerikaanse tv... waar hij Need You van Lady Antebellum uitvoert. Inmiddels heeft de in New Jersey geboren zanger een eh, platencontract bij Atlantic... en brengt hij begin 2015 zijn eh, eerste single eh, Marvin Gaye uit. Daarop is ook Megan Trainor te horen. Nou, Charlie Puth werkt ondertussen voor Trey Songs, Jason Derulo en Lil Wayne... en neemt met Wiz Khalifa de track See You Again op voor de soundtrack van Fast and Furious 7... dat in de top 40 meteen een top 3 hit wordt. En in, wat is er? Ik weet wie het is. Ja? Paul Walker. Oh ja, Paul Walker, ja, dat was hem. Dank je. Handig hoor, zo'n eh, muziekredactie erbij uh, hebben in het programma. Eh, in de top 40 wordt meteen een top 3 hit. See You Again, dat nummer over Paul Walker inderdaad. Nou, met Mega Trainer maakt hij de track Marvin Gaye... en verschijnt op 29 januari 2016 zijn debuutalbum Nine Track Mind... En daarvan weet ook de openingstrack One Call Away de top 40 te bereiken. En niet alleen in Nederland, ook in Europa ehm, wordt hij meteen eh, goed opgepakt. Daarvoor is hij eh, nieuw binnengekomen op eh, nummer 18. Charlie Put met One Call Away. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing. to say my lot of things space. We feel the same out of things. space. samen met eh, Dante Leon. Prachtige single op eh, nummer 16. De single heet Angel. En daarvoor hoorde de nieuwe van eh, Charlie Puth. Zijn debuutsingle, zijn eerste singeltje van zijn debuutalbum moet wel goed om zeggen. One Call Away op nummer 18. Op 17 vonden we 99 Souls samen Destiny Child met The Girls Mine. En wij gaan zo de nummer 12 voor je draaien. En op nummer 12 staat een dame. Uh, die plaat zat er alweer een tijdje in. Uh, om precies zijn 11 weken. Maar ik heb hem eigenlijk niet zo vaak gedraaid. Uh, sorry daarvoor. Maar ik ga hem nu wel voor je draaien. Hij is gestegen. Ellie Golding is dit. It's our strangest feeling. this way for you. There's something in the way you boo, Something in the way you boo. With you I'm there. Nummer 11 eh, slaan we even voor het gemak over. En we gaan naar de nummer 10 eh, toe. De top 10 eh, van Europa is begonnen. En op nummer 10 staat een nieuwe binnenkomer. Ja, want je had er nog eentje te goed van me. 21 Pilots staat daar, want die begint in 2009 als groep met Tyler Joseph, Chris Harley en Nick Thomas. Die elkaar op school hadden ontmoet. Nou, het drietal brengt in december van dat jaar hun titeloze debuutalbum uit. Als halverwege 2011 Thomas en Sally het wel genoeg vinden gaat eh, Just Done verder met Tyler Joseph. Nou, later dit jaar verschijnt het eh, tweede album, Reginal at Best. Al het werk eh, betaalde zich in 2012 terug met een platencontract bij, jawel, alweer Atlantic. Waar ze, in vrij snel, waar ze in vrij snel de EP 3 Songs uitbrengen. Nou, die zomer toeren ze door de VS met uh, Neon Trees en Walk the Moon. Begin 2013 is Vessel eh, hun eerste complete album... waarvan Holding, Holding On To You, Guns For Hands en Lovely als single verschijnen. Na het voorjaar van 2015 verschijnt hun album Blurry Face... dat eh, later de eerste plaats van de Amerikaanse albumlijst bereikt. Nummers als eh, Fairly Local, Tear In My Heart en Stressed Out vallen in de smaak... En met Stressed Out scoren ze in februari 2016 in Nederland een top 40 debuut.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 Ja, dat klopt, zonder zat er doorheen te zingen. En geloof me, dus niet om aan te horen. Ik denk zelf met jullie delen wat wij al 3 minuten 17 aan moeten horen. 21 Pilots is nieuw binnengekomen op nummer 10 deze week in de Europese top 40. Op nummer 20 vinden we Aluna George featuring Popka met I'm in Control. En nummer 19 Heaven, Finding Out More. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 18 is Charlie Pat met One Call Away. En nummer 17 vinden we 99 Soul featuring Destiny's Charles and Brady met The Girl Is Mine. En op nummer 16 vinden we Daps met Dante Leon en Angel. En nummer 15... Dus is overigens eh, de snelste stijger, wist je dat? 11 plaatsen gestegen deze week. Ik zie het. Ja, dat is mooi. Ja. En op nummer 15 vinden we Jonas Blue featuring Dakota met Fresh Car. En nummer 14 Duke Dumont met Ocean Drive. Op nummer 13 vinden we Hailey Steinfeld met Love Myself. En op nummer 12 Ellie Golding met Something in the Way You Move. Op nummer 11 op 22 plaatsen, uh, al 22 weken in de lijst is Coldplay met Adventure of Lifetime.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 Wij gaan door met de nummer 9. In handen van de dame, mooie dame. Als je het aan eh, Pascal vraagt, maar als je mij vraagt ook hoor. Ariana Grande is dit met eh, Dangerous Woman op nummer 9 hier op uh, ZFM Zandvoort.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 En dan gaan we even in eh, vogelvlucht eh, met je doornemen. Op nummer 40 staat daar Adventure of Lifetime van Coldplay. En Rochelle met All Night Long is er nieuw binnengekomen op 39 daar. One Call Away staat op 37 van Charlie Poet. En nieuw binnengekomen op 34 is de Chainsmokers met Don't Let Me Down. Op 31 is nieuw, binnen, nieuw binnengekomen Tiny Tampa featuring Zara Larsen met Girls Like. Justin Bieber staat erin op nummer 30 met Sorry. Ali B staat er ook in op 29 met Ik huil alleen bij jou. Chainsmokers featuring Roses staat op 25 en Leo Kleine met 1, 2, 3 op 24. G-Eazy en Bebe Rexha met Me, Myself en I vinden we op een 20ste plek. En op een 18e plek vinden we Vice samen met Afrojack met Hey heim voor de Weekend vinden we op 15 van Coldplay natuurlijk. En Ariana Grande met Dangerous Woman op 14. Eh, Cake by the Ocean van DNC staat op nummer 13. Nummer 12 vinden we daar eh, Lucas Graham. Op nummer 8 vinden we Cheat Codes en Criss Cross Amsterdam met 6 Op nummer 7 Dua Lipa, Be The One, Major Laser met Light It Up op 6. 21 Pilot met Stress Out op nummer 5. Fifth Harmony met Work From Home op 4. Op 3 vinden we dan uh, vorige week nog op 4, 12 weken lang in de top 40... Jonas Blue met Fast Car. 11 weken lang ehm, in de lijst. Vorige week nog op nummer 2, deze week dus ook op 2. Ellen Walker met Faded. En dan 15 weken in de lijst en dan aardig wat weken op nummer 1 is dat... Uh, I Took a Pill in Ibiza van eh, Mike Posner.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 Met het prachtige Seven Years. Een paar weken geleden nog op eh, nummer 1. Ondertussen alweer uh, eh, 18 weken in de lijst. Maar deze week op nummer 8. Lucas Graham met Seven Years. Hier op CFM antwoord tijdens de Your Breakdown.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 Die is ook eh, gezakt één plaatsje en staat alweer 22 eh, weken in de lijst. En dan heb ik het over Coldplay met Heim voor de Weekend. En wij gaan de nummer 6 draaien van deze week. Uit Australië, Down Under. Xavier Rudd is dit met Follow the Sun. 11 weken lang in de lijst. Vorige week nog op nummer 8. Oude nummer 1 hit. Dus hij is weer een beetje bezig aan het stijgen. Xavier Rudd is dit met Follow the Sun op nummer 6.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 Want Selena eh, Gomez, die kent er wel van eh, de Disney-filmpjes... waar ze vroeger in speelde en de muziek... En de, ehm, ja, de muziek en natuurlijk de niets verhullende clip. zou in zee zijn gegaan met ABC om een serie te gaan produceren. Ze zal de serie die vooralsnog geen titel heeft... samen gaan produceren met Aaron Kaplan. Ook krijgt haar moeder een eh, rol in de productie. Nou, de serie speelt zich af in een eh, arme wijk in Los Angeles... en volgt een 18-jarige. Eh, Alle fans die hopen een glimp van Gomez te gaan zien in de serie... die hebben pech, want ze zal uitsluitend achter de schermen gaan werken... Nou, voor Selena Gomez is het niet haar eerste tv-productie dat ze gaat produceren. Eerder werd duidelijk dat ze ook aan de slag gaat voor de serie 13 Reasons Why... in opdracht van Netflix. Ander Disney-sterretje dan eh, Miley Cyrus. Die is eh, aangevallen en heeft eh, verschillende verwondingen, waaronder in haar gezicht. En zij denken, oh, oh nou, het is allemaal niet zo erg hoor. Ehm, ze heeft alleen geen goede vrienden gemaakt met haar kat. Die dus dacht even van, we gaan er even krabben. Dan schrijft ze onder een foto op Instagram of Twitter, weet ik wat het is. Fucked up by a pussycat, fuck. Nou, het valt allemaal wel mee hoor, Miley, zoals ik het zo zie. Dus ehm, kan erger. Hey, uh, nummer 5 slaan we even over. Shawn Mendes met uh, Stitches. Wij gaan de nummer 4 voor je draaien van de top 40. En dat is uh, Dua Lipa. Vorige week nog op nummer 7, ondertussen 9 weken in de lijst. Deze week dus op nummer 4. Dua Lipa met Be The One. I see the moon, see the moon, see the moon. Oh, when you're looking at the Is de klok alweer eh, kwart voor vijf eh, voorbij getikt. En dat betekent dat we ons op gaan maken voor de top 3 van eh, deze week. Ben je ook zo benieuwd hoe die van deze week eruit ziet? Nou, ik wil. Ik heb hem al stiekem voor mijn neus staan. Maar we gaan eerst even luisteren naar de top 3 van vorige week. Nummer 3. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week op 3G Easy, op nummer 2 Mike Bos en nummer 1 DNC.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 Heerlijk eh, blijven staan op de tweede plaats. De nummer 1 eh, van deze week is ook blijven staan. En als je mij vraagt, de zomerrit van 2016. DNC is dit, zes weken in de lijst met Cake by the Ocean.